12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Zo'n 600 mensen hebben vanavond bijna drie uur vastgezeten... in een trein tussen Breda en Rotterdam. In eerste instantie moest de trein stoppen... vanwege een verward persoon bij het spoor. Daarna ontstond er een technisch probleem... waardoor de trein weer niet verder kon rijden. Op social media klagen reizigers dat ze urenlang opgesloten zaten... zonder airco en zonder water. Volgens de NS is er wel water naar de trein gebracht... maar was dat mogelijk niet genoeg voor alle reizigers. Uiteindelijk bleek de trein op eigen kracht weer verder te kunnen rijden... en was de inzet van een sleeptrein niet meer nodig. De NS heeft laten weten dat gedupeerde reizigers hun kaartje vergoed krijgen. Het kan nog tot de zomer van 2021 duren... voor het CBR de opgelopen wachttijden heeft weggewerkt... voor de keuring voor een rijbewijs. Er komt wel een coulance-regeling... zodat 75-plussers tijdelijk met een verlopen rijbewijs... mogen blijven rijden. De problemen spelen al sinds eind vorig jaar. Het duurt soms langer dan een half jaar... om een gezondheidsverklaring te krijgen. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland komen met een plan om wat zij noemen de stikstofinpassen te doorbreken. Ze willen onder meer dat bouwprojecten die alleen tijdens de bouw tot extra stikstofuitstoot leiden alsnog een vergunning krijgen. En ook willen ze dat projecten die onder een in te stellen drempelwaarde blijven gewoon kunnen doorgaan. Anderzijds pleiten ze voor een verlaging van de maximumsnelheid van 130 naar 100 km per uur rond natuurgebieden. Rijkswaterstaat heeft vandaag met drones een verkeerstelling gedaan bij knooppunt Zaandam. De onbemande luchtvaartuigjes brachten boven de A7 en de A8 de verkeersdrukte in beeld. Het verkeer tellen met drones is nieuw voor Rijkswaterstaat. Het was een proef die kan worden uitgebreid. Het weer vannacht is droog en tussen de 6 en 11 graden.